niemand ter wereld. Want tussen ons twee, maar toen kwam het noodlot, het einde leek daar. Zij vocht voor haar leven en ik zat naast haar. begrijpen wat er was gebeurd. Maar toen op een avond, plots werd ik heel blij. Dat kwam door een wonder, wat haar terugbracht bij.